uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Een Argentijnse rechter heeft Spanje om uitlevering gevraagd... van 20 oud-regeringsfunctionarissen uit het Franco-tijdperk. Onder hen bevinden zich twee oud-ministers. Ze worden allemaal verdacht van schending van mensenrechten... waaronder marteling en moord. Vanwege een amnestieregeling kunnen ze in Spanje niet vervolgd worden. Familieleden van de slachtoffers hebben daarom Argentinië om hulp gevraagd. Argentinië heeft een uitleveringsverdrag met Spanje en vervolgt bijvoorbeeld mensenrechten schendingen, ook als die zijn begaan buiten de eigen landsgrenzen. De Israëlische premier Netanyahu heeft parlementariërs opgeroepen tot kalmte na de rellen eerder deze week rond de Tempelberg. Hij deed dat op aandringen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry en Jordanië, dat schrijft de krant Haaretz. De spanningen zijn deze week opgelopen na de aanslag op een Joodse activist... en een schietpartij tussen de politie en een Palestijnse verdachte van die aanslag. Daarop werd de Tempelberg enige tijd gesloten tot woede van veel moslims. Het grootste deel van Bangladesh heeft een dag zonder stroom gezeten... nadat een hoogspanningslijn vanuit India het begaf. Dat leidde tot opeenvolgende problemen in het elektriciteitsnet in het land. Lokale centrales en verdeelstations vielen uit. Ziekenhuizen en de luchtvaart hebben geen problemen gehad dankzij noodaggregaten. In Oekraïne zijn vandaag opnieuw verkiezingen. Vorige week waren het parlementsverkiezingen, die waren uitgeschreven door de regering in Kiev. Vandaag houden de rebellen in het oosten van het land hun eigen stembusstrijd. In Donetsk, de machtsbasis van de separatisten, en Lugansk kunnen de mensen hun leiders kiezen. Rusland steunt de verkiezingen, Kiev en het westen niet. Overigens is er weinig vertrouwen dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over het land.